Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Dit jaar is hard op weg om het warmste jaar ooit gemeten te worden. Het eerste jaar ook waarin de temperatuur gemiddeld anderhalve graad hoger ligt dan begin vorige eeuw. Dat is de grens die in het Parijsakkoord staat. Bijna alle landen op de wereld hebben afgesproken om daaronder te blijven. Deze klimaatwetenschapper zegt dat ook de oceanen extreem warm zijn. Dat heeft ook allerlei effecten, bijvoorbeeld op extreem weer. We zagen net weer die eh, hevige regenval in Spanje en niet lang daarvoor in Midden-Europa. Ja, dat heeft toch voor een deel ook te maken met bijvoorbeeld dat de Middellandse Zee zo extreem warm is. Er verdampt dan extra veel water uit en het komt dan ietsje later op een andere plek in hele grote bakken naar beneden. 2023 was ook al een extreem recordjaar, maar dit jaar is dus nog warmer. Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar worden te laat uitgenodigd voor een bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Eigenlijk zou er elke twee jaar een brief op de mat moeten ploffen voor zo'n preventieve check, maar het RIVM loopt achter. Dat komt eigenlijk simpelweg door personeelstekort. De uitnodigingsintervallen zijn al opgelopen gedurende de coronaperiode, maar eigenlijk krijgen we ze nu niet meer terug naar die 24 maanden, omdat er simpelweg te weinig personeel is om alle foto's op tijd te maken. De uitnodiging komt daardoor nu elke twee en een half jaar. Het RIVM denkt dat daardoor uiteindelijk tientallen vrouwen per jaar meer zullen overlijden. Kamala Harris is niet de enige die gisteren heeft verloren bij de presidentsverkiezingen in Amerika. Een geschiedenisprofessor daar heeft een ingewikkeld voorspelmodel gemaakt met allemaal berekeningen en sleutels. Dat gebruikt hij al dik 40 jaar. Hij heeft het eigenlijk altijd goed gehad, tot gisteren. Hij zat met zijn zoon in een livestream toen een belangrijke uitslag binnenkwam. Trump is winning 51% of the Hispanic vote in Pennsylvania. What? That's what CNN is showing right now. that possible. The world is turned upside down. So I can say is... I think she lost. I do too. Hij zag de al hangen en heeft na de uitslag meteen bekendgemaakt dat hij voorlopig geen interviews geeft. Hij wilde zich nog wel wagen aan één voorspelling. Trump zal de vier jaar niet volmaken vanwege gezondheidsproblemen. J.D. Vance zal moeten bijspringen, denkt de prof. Het weer nog een grijze dag met alleen in Limburg opklaringen met misschien wat zon. Het wordt vandaag max 6 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits lost geleidelijk aan op, maar op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... sta je voor knooppunt Eemnes een kwartier in de file en dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht en op de A10 staat het vast voor knooppunt De Nieuwe Meer... op de ring zuid van Amsterdam richting Den Haag en Rotterdam. En daar moet je rekening houden met 10 minuten oponthoud. Komt ook door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht.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 So you should be on your guard when he thinks you don't ever do. Now, keep the truth being only you, and the fall of we need. It's everything he wants, so girl, open up your eyes and see with me.